Thank you. see sun. van de niet zo, eh, wat zal ik zeggen... Ehm, erotisch geladen nummers van Donna Summer. Winter Melody aan het begin van deze nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. De laatste voor de kerst. <laughs> Ja, want het is volgende week alweer kerstweekend.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 deze van Mark Anthony. Uh, I Need To Know. and Billy Joel. She's Always A Woman. Mm-hmm. De lekkerste muziek hier bij GoFam natuurlijk op de zondagmorgen. Lekker rustig. Easy. Zo tijdens de kerst. Terwijl we, zoals ik al zei, aan de koffie zijn. En natuurlijk gewoon lekker bezig zijn met het drinken van eh, warme koffie. En chocolademelk. Jawel, want dat past bij de winter. Hoewel de temperaturen ook wel weer niet zo zijn dat we denken van... Goh, we vriezen hier eh, zo'n beetje in. Want dat is zeker niet het geval. Straks, over een eh, kwartiertje ongeveer, gaan we het hebben over... Is werken na je 65ste ja, leuk? Of misschien wel noodzaak? Je hoort het straks. Dus hier bij Govem. together for a while. It's been such a long time, and I really do miss your smile. I'm not talking about moving in, and I don't want to change your life. But there's a warm wind blowing the stars around, and I'd really love to see you tonight. I'd really love to see you tonight. I won't ask for promises, so you don't have to lie. We both played that game before. Say I love you, then say really love to see you tonight. Een nummer die we niet zo vaak meer horen op de radio helaas. Ook niet in de eh, kerstperiode, zeker dan niet. Van England Dan en John eh, Ford Coley samen in een lekker lied zou je kunnen zeggen. I'd really love to see you tonight. En voor Oh van de Zuiderburen, een prachtige. Uh, hoe van ik ben ik wel een beetje een fan van. En je hoorde van hen Mad About You hier in de show bij GoFam. En zoals gezegd, we gaan richting de kerst. En wij zijn hier echt in eh, de kerstsfeer. En het grappige is, de Beatles ook. Yesterday. Christmas Day. Christmas Day. This year has turned out to be Christmas Day. This year has turned out to be yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. such an easy yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. nummer dat eh, ook eh, in eh, het komende jaar weer in de top 2000 staat. En de top 3000, de top 4000, de top 5000. <laughs> Man, man, man. We hebben zoveel toplijsten intussen. Maar goed, het is wel een lekker nummer. Een beetje langdradig vind persoonlijk. Maar heel veel mensen vinden dit wel fijn. Hotel California natuurlijk van de Eagles. En de Beatles ervoor met Yesterday. Met een kerstjingletje ervoor. Een liedje dat ze speciaal hebben gemaakt ooit in 1964 al voor dit lied. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan het hebben over eh, ja, langer werken na je 65ste. Is dat leuk? Is dat noodzakelijk? Weet jij veel? We gaan het erover hebben. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Doorwerken na de AOW-leeftijd, is dat noodzaak of toch voor de lol? Dat is de vraag die ik ga stellen aan Marcel de Ruiter. Hij is belangenbehartiger senioren binnen de KBO-PCOB en dat is de oudere organisatie. Meneer de Ruiter, welkom. Goeiedag. Ja, dat is eh, de vraag die jullie stellen. Ehm, noodzaak, voor sommige mensen zal het noodzaak zijn. En anderen doen het weer uit de vrije wil. Dus wat is daar mis mee? Nou, in principe is er niks mis mee als mensen het uit vrije wil doen. Eh, sterker nog, als mensen dat graag willen, dan, eh, ja, dan hebben wij graag dat ze daarin ja, daartoe de mogelijkheden krijgen en daarbij eventueel geholpen worden. Of in ieder geval dat het er niet onnodig moeilijk wordt gemaakt. Mm eh, omgekeerd willen we natuurlijk ook niet dat mensen zich eh, ja, genoodzaakt zien om eh, langer door te werken. Omdat ze te weinig ja, te besteden hebben, omdat ze in armoede leven. Ja, nou hebben jullie daar een onderzoek naar laten doen. wat was de bedoeling van dat onderzoek? De bedoeling van het onderzoek was om erachter te komen of, of er nu echt zo is dat mensen op grote schaal langer zijn gaan doorwerken de, de afgelopen jaren. Juist ook eh, vanwege eh, berichtgeving die we soms horen over eh, aan de ene kant de vrijzing en aan de andere kant de hele bestaanszekerheid en armoedediscussie die er momenteel is... Mhm. Maar ja, er zijn wel eh, tekorten op de arbeidsmarkt. Dus het is toch eigenlijk wel goed dat mensen blijven werken. Als je het zo bekijkt, eh, absoluut. Ehm, absoluut. En dat is ook een van de zaken die uit het eh, rapport naar voren komt. Er zijn onderzoeken Wij blijkt dat een deel van de mensen die vlak voor hun pensioen staan eigenlijk wel gemotiveerd zijn om eh, nog wat langer door te werken. Ja, je hoort eh. ook wel eens van mensen die zeggen... ja, ik kan wel door blijven werken... maar mijn salaris gaat daar niet mee, uh, mee omhoog. gaat zelfs naar beneden. De, dus het is ook niet altijd uh, lonend om door te werken, toch? Dat klopt. Uh, het, is heel erg lastig om daar precies een vinger achter te krijgen... moet ik erbij zeggen. Mhm. ook omdat natuurlijk ook nog eens van afhangt... Nou van de persoonlijke situatie van mensen... maar ook van de van de nieuwe manier waarop mensen blijven doorwerken. Het kan ook zijn dat ze net ietsje andere functie of een net iets ander aantal uren gaan, eh, eh, gaan werken. Aan de ene kant hebben ze misschien wat fiscale voordelen en hebben werkgevers ook wat voordelen als mensen langer blijven werken. Aan de andere kant kan het ook zijn dat ze bijvoorbeeld minder recht op toeslagen eh, krijgen. Ja, precies. Het kan aan twee kanten op gaan eigenlijk. Wat, wat geven jullie als advies als organisatie KBO, PCOB aan de mensen die zeggen tegen jullie... ja, is het wel zinvol om door te werken of kan ik het beter niet doen? Hebben jullie een advies daarvoor? We hebben niet echt een eh, advies in de zin van eh, u moet eh, precies dit of dat doen. Ook juist omdat het per persoon heel erg verschillend kan, kan uitpakken. Ik denk dat het wel voor mensen verstandig is als, ja, als de AOW-gerechtigde leeftijd in, in aantocht is om eh, ja, ook gewoon met de werkgever in gesprek eh, te gaan. Eh, vaak is het natuurlijk toch nog steeds zo dat het een soort automatisme is als, als mensen de AOW-leeftijd bereiken. Dat ze ook afscheid nemen. Maar lang niet iedereen wil dat. maar dat hoeft toch ook niet altijd? Dat hoeft niet altijd. Hè? Het, is, het is ook niet voor niks dat we soms... soms zien dat, dat, dat mensen langer doorwerken. Aan de andere kant is het ook wel weer zo dat, ehm, ja, dat er toch nog wel wat eh, automatismes eh, ingebakken eh, zijn in het systeem. Ook in cao's en dergelijke. Waardoor het in het algemeen toch nog wel ehm, ja, redelijk natuurlijk is dat mensen ehm, ja, stoppen met werken als ze met naar de ALW gaan. Ja. En eh, eh, nogmaals, ik zou niet, eh, niet per se de andere kant op willen. Hè, dus niet, het moet niet nou- noodzakelijk zijn dat mensen zich gedwongen voelen om door te werken. Maar als, nee. als het, dat moet niet gebeuren eigenlijk. Mensen moeten vrij zijn om te zeggen ik doe het wel of ik doe het niet. Precies, mensen moeten daar vrij toe zijn en moeten geëquipeerd worden. Dat betekent dus ook dat om, om die vrijheid te hebben, is het ook van belang dat de financiële positie van, van mensen als ze met pensioen gaan ja, voldoende stevig is om niet de noodzaak te voelen om te blijven werken. Nee, dat is belangrijk daarbij. Doorwerken naar je AOW-leeftijd, bittere noodzaak of toch voor de lol, dat blijft nog een vraag. Maar mensen moeten zelf bepalen hoe ze dat willen gaan doen. Marcel de Ruiter, hij sprak er met me over.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 Denken ze dan niet aan geld? Je moet toch werken voor je brood. Zonder voedsel ga je toch immers kapot. Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rot? Blomme kinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. Of is de mens onwetend, onnozel, verblind door zijn materialistisch bestaan? Door het apnoodmies van de struggle for life die hem belet geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou, voor één keer te overdenken waarvoor je leeft want het is heel wat meer dan het slijk der aarde waarvoor men zwoegt tot men geen asem meer heeft. Blommen leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. op het nieuwe bewijst dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij. Hoop doet levende gedachten aan iets moois, maakt toch immers iedereen blij. Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat, wil ik helpen, althans proberen te strijven naar een wereld zonder had. Blomme kinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten gaat zo gauw vervelen. morgen met Alfred Blokhuizen. prachtige muziek van Jim Birkin. En uh, natuurlijk Serge Gainsbourg met La Décadence. Ja, de opvolger van Je t'aime moi non plus, die we maar niet draaien in deze show. Ja, dat is een beetje wel heel erg uh, zwoel <laughs> zou je kunnen zeggen. Maar wel eh, grappige muziek uit de jaren 70 zou je kunnen zeggen. Waar heel veel ophef over was steeds. Verder hoorde je Armand met Blommekinders hier bij eh, de show. Hier bij GoFM, Of in de show bij GoFam. De zondagmorgen van Go. Zo vlak voor de kerst. En we hebben echt lekkere muziek voor je. Ook straks over een minuut of tien gaan we tweede uur in. En dan hebben we iets meer tempo en een reportage van Jeroen van Gent. Dus daar kun je eh, maar beter naar luisteren, want daar word je een stuk wijzer van. En intussen mooie muziek van eh, Mariah Carey. We Belong Together. myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I Bobby Womack's on the radio. Sing to me. If you think you're now. Wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial. ver, verder dan ooit. Zo. Dat dat eh, denken aan het nummer van eh, Henk Spaan en Harry eh, Vermegen. Laat alles wat aanbrandt in hemelsnaam staan. Kijken of we dat volgende week in de show kunnen krijgen of dat we een videoopname hebben, dus de kwaliteit wel niet zo mooi. Maar goed, wel een geweldig lied. Een parodie op deze van Rob de Nijs. Alles wat ademt aan het einde van eh, dit eh, eerste uur van de zondagmorgen van GoFM. Je hoorde trouwens ook nog Mariah Carey met We Belong Together. En dat is eigenlijk wel een goede voor het komende uur. Blijf bij me, blijf bij Go, want we maken het ook het volgende uur gezellig. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten. Even, even wat reclame en eh, nieuws en dan ben ik bij je terug. Maar tot die tijd, Fleetwood Mac en deze mooie Gypsy. Tot zo!